Freddy van met het NOS-journaal. De Russische president Poetin en de Turkse president Erdogan hebben afgesproken om hun relaties te herstellen. De Russische handel met Turkije wordt hervat en Russische toeristen kunnen weer naar Turkije op vakantie. De handel kwam stil te liggen toen Turkije in november een Russische straaljager had neergeschoten. Erdogan bood daar eergisteren alsnog zijn excuses voor aan. Poetin en Erdogan willen elkaar binnenkort ontmoeten om te praten over de aanpak van terrorisme. Het dodental na de aanslagen op de Atatürk luchthaven in Istanbul staat op 41. Onder de doden zijn 13 buitenlanders en mensen met een dubbele nationaliteit. Voor zover bekend zijn er geen Nederlanders omgekomen. 239 mensen raakten gewond. Boeren en tuinders in Limburg en Oost-Brabant krijgen geen geld voor de schade die ze hebben opgelopen door het noodweer van de afgelopen tijd. Volgens staatssecretaris Van Dam is er geen sprake van een nationale ramp en draaien de boeren dus zelf op voor de kosten. Hij wees er de boeren op dat ze zich hadden kunnen verzekeren. De sector schat de totale schade op meer dan een half miljard euro. Het gaat nog steeds niet beter met de mosselen in de Oosterschelde. Gisteren is opnieuw het gif tetrodoxine gevonden. Afgelopen weekende werd de giftige stof in de schelpen ontdekt. Sindsdien geldt er een vis- en handelsverbod voor mosselen en oesters uit het oostelijk en noordelijk deel van de Oosterschelde. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan iemand van 70 kilo al ziek worden van minder dan een pond giftige mosselen. De NVWA benadrukt dat de oesters en mosselen in winkels en restaurants wel veilig zijn. Die zijn getest. Het weer. Tegen de avond opnieuw regen. Die neemt eh, vanuit het westen toe. Eh, er zal ook wat motregen vallen. Het wordt soms even droog, maar het eh, regenachtige weer houdt ver tot in donderdag aan. In het westen wordt het morgen tegen de avond pas droger. In het oosten pas halverwege de avond. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 不是。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 As long as I keep dancing. Free up yourself, get out the control. Baby,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 look good to me.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 keep it place, so I keep an eye on the shadows Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Eat your top, Mr. Selecta. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. dile, dile. living dangerously. Whoa.